Clemens Peters met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zegt dat de dreiging van een nucleaire oorlog is vergroot. Maar Rusland zal volgens hem niet als eerste kernwapens inzetten. Poetin zei op televisie dat Rusland heel goed weet wat de gevolgen zijn van het gebruik van kernwapens. Ruim negen maanden na de Russische invasie van Oekraïne zei Poetin dat de oorlog wel eens lang kan gaan duren. En volgens hem komt er voorlopig geen nieuwe Russische mobilisatie. Van de 300.000 reservisten die in september en oktober zijn opgeroepen... zou ongeveer de helft zijn ingezet in Oekraïne. In Peru is president Castillo gisteravond afgezet na een dag van politieke onrust. Hij is aangehouden en wordt beschuldigd van rebellie. Vicepresident Dina Boluarte is door het parlement benoemd als de nieuwe president. Eerder op de dag had de socialist Castillo geprobeerd om zijn afzetting te voorkomen... door op televisie het parlement te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven. Het parlement trok zich daar niets van aan en stemde met grote meerderheid voor afzetting van de president. Na de bekendmaking van de afzetting gingen aanhangers van de vorig jaar verrassend gekozen Castillo de straat op. De man die de bommen heeft gemaakt voor de aanslagen op Bali in 2002 is vervroegd vrijgelaten wegens goed gedrag. Bij de aanslagen in Kuta kwamen 202 mensen om het leven, onder wie vier Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt Umar Patek wel nog in de gaten gehouden en moet hij deelnemen aan een mentorprogramma tot in 2030. In Utrecht is gisteravond een ambulance gestolen... terwijl de medewerkers bezig waren met een patiënt. De politie kreeg even na tienen een melding... dat een ambulance in en rond de Lange Nieuwstraat op andere auto's was gebotst. Even later werd de ambulance als gestolen gerapporteerd. Het lukte de politie om de dief aan te houden... maar de ambulance raakte zwaar beschadigd. De hulpverlening aan de patiënt kwam niet in gevaar. Er werd snel een andere ambulance geregeld. Het weer, buien en kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Ook morgenochtend nog winterse buien. Later ook af en toe zon. En het wordt dan maximaal 5 graden.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 Alright, alright. Scuba dooba doo Music for a sushi restaurant. Music for a sushi restaurant. Music for whatever you want. Scuba dooba doo I'm not going to get Could we live with just a taste? Just a taste I know you wanna go.